Stef Banstra met het NWS Journaal. Oud-presentator Jan Lindverink is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan persbureau ANP. Lindverink begon als leraar Nederlands... maar debuteerde in de jaren 70 als radiopresentator. Hij werd vooral bekend als presentator van het tv-programma Reur... dat staat voor rechtstreeks uit Richter. Die talkshow kwam vanuit de gelijknamige Amsterdamse discotheek. Lindverink stond erom bekend dat hij altijd een streepjes over hem droeg... en een glas melk naast zich had staan... In 1992 verdween Reur van de Buis. In 2002 kwam die talkshow weer terug op tv bij SBS6, maar dat was van korte duur. Jan Lenfrink was 77 jaar. Bij een controle in de haven van Vlissingen is een lading cocaïne ontdekt. Het gaat om 400 kilo kook, die lag verstopt in een pallet met bananen. Het schip dat de pallet vervoerde kwam uit Ecuador. De douane heeft nu alle drugs in beslag genomen en laat die vernietigen. In Frankrijk is geen verband gevonden tussen de dood van een Franse baby en vervuilde babyvoeding. Dat meldt het Franse Openbaar Ministerie. Dat startte een onderzoek naar de dood van drie baby's. Er werd bekeken of zij een gifstof hadden binnengekregen uit een partij babymelkpoeder van Nestlé. Een van die baby's is daar zeker niet aan overleden. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van die andere twee Franse baby's loopt nog. En ook in Nederland is babymelkpoeder van Nestlé teruggeroepen... na tientallen meldingen over zieke baby's. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is de gifstof hier nog niet gevonden. En in Zuid-Holland zijn per ongeluk de namen uitgelekt van 37 mensen die interesse hadden voor een burgemeesterspost. Het kwam door een fout van de provincie, schrijft het AD. De mensen werden per e-mail uitgenodigd voor een bijeenkomst met de commissaris van de Koning. Maar per ongeluk waren alle namen voor iedereen zichtbaar in die e-mail. Sollicitaties voor het burgemeesterschap horen al geheim te zijn. De commissaris van de Koning van Zuid-Holland heeft excuses aangeboden. Het weer tot slot. Vannacht op veel plekken bewolkt en mistig, behalve in het oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 4. Straks overdag eerst grijs, later meer zon bij maximaal 16 graden.